Leuk dat je nog steeds luistert naar jouw See It op CFM Zandvoort. Ja, het Wheels of Steel, DJ Dion Sydney. Zometeen, zo nu, DJ JK. Tot 12 uur, de beste clubhit. ZFM. two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. One, two, y'all, you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop you y'all, don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. you don't stop. Yes, yes, y'all, you don't stop. you don't stop. Yes, yes, y'all. 10 e van de november. JK keihard door je speakers hier bij je. It. Ik hoop dat je genoten hebt. Zo niet, dan heb je gewoon een dikke pech. Dennis, lekkere zet ook weer. Wij hebben er wel in ieder geval van genoten. Dat dacht ik ook. Ik blijf hem ontzettend vet vinden, jouw eigen remix van Paul Johnson, Get, Get Down. Ja, dankjewel. Mogelijk krijgt hij nog een staartje. En dan heb jij hem hier als eerste gehoord bij Ziet. It. Eerste uur heb je natuurlijk kunnen genieten van de partykaart met DJ Tenhoven. Ik zeg, veel plezier dit weekend als je uitgaat. En anders, volgende week vrijdag zijn we weer bij jou. Met een nieuwe See It. Nieuwe nieuwtjes. Nieuwe kansen. Verse hits. En natuurlijk de one and only DJ Dion Sydney. Ik zeg, tot volgende week. Tot ziens. It. gaan we nou mijn tekst overnemen? <laughs> Zie je later.